Mark Hokken met het NOS Journaal. Unilever heeft jaar 5,5 miljard euro winst gemaakt, ruim 5% meer dan in 2015. De jaaromzet van de levensmiddelenfabrikant kwam met ruim 52 miljard iets lager uit, vooral door wisselkoerseffecten. Maar de omzet daalde ook door tegenvallers in Brazilië en India. De economische groei in Brazilië is vrijwel tot stilstand gekomen en in India was veel onrust over veel gebruikte bankbiljetten die uit de handel werden genomen. Voor het deels instorten van het dak van het FC Twente-stadion in 2011 wordt niemand vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft een schikking getroffen met de bedrijven die verantwoordelijk waren voor de verbouwing van de tribune in de Grolsvesten. Ze moeten allebei 50.000 euro boete betalen en 75.000 euro storten in het fonds slachtofferhulp. Bij het drama vielen twee doden en raakten negen mensen gewond. Uit onderzoek bleek dat de dragende constructie van de tribune niet deugde. Een man uit Roermond die op een KLM-vlucht naar San Francisco een steward in het oor beet, kan 20 jaar cel krijgen. Dat is de maximale straf die hij volgens de Amerikaanse wet kan krijgen, meldt 1 Limburg. De man en zijn vriendin waren dronken en kregen ruzie. Het cabinepersoneel zette de vrouw apart, maar de man bleef zich misdragen. Toen de bemanning ingreep volgde een vechtpartij en beet de man een steward in zijn oor. Het proces tegen hem is in mei. De vrouwenfinale op de Australian Open gaat zaterdag tussen de zussen Williams. Vannacht bereikte Venus de finale door haar landgenote Coco Vandeweghe in drie sets te verslaan. Serena Williams was in de halve finale in twee sets te sterk voor de Kroatische Lukic Baroni. Het is de 28ste keer dat de zussen Williams tegenover elkaar staan op een Grand Slam toernooi. Het weer, het is bijna overal zonnig. In het zuidwesten eerst nog wolkenvelden. Vanochtend vriest het nog licht. Vanmiddag wordt het een graad of twee. Maar door de oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen nog op de A12 Utrecht-Den Haag voor Den Haag Centrum 4 kilometer.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 I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone van Zandvoort, op 106.9 FM to you. situation sounds like. My lucky strike.